De opvarenden van het schip hebben al laten weten dat ze zich niet zullen verzetten als Israël het schip tegenhoudt. Afgelopen maandag hield Israël ook schepen tegen met hulpgoederen voor Gaza. Die actie liep uit zijn hand en er werden negen opvarenden door Israëlische militairen gedood. Chili heeft Joran van der Sloot over de grens naar Peru gezet. Van der Sloot, die een kogelvrij vest droeg, was in een politievliegtuigje naar het noorden van Chili gebracht. Daar werd hij gisteravond bij de grens door de Peruaanse politie gearresteerd. Hij werd per auto overgebracht naar de hoofdstad Lima. 22-jarige Van der Sloot wordt verdacht van de moord op de 21-jarige Stephanie Flores in zijn hotelkamer in Lima. Hij weerspreekt alle beschuldigingen. Oliemaatschappij BP gaat ondanks de kritiek van president Obama dividend uitkeren aan haar aandeelhouders. Obama vindt dat BP eerst haar financiële verplichtingen aan de bewoners van de kust van de Golf van Mexico moet nakomen. Daarnaast eist Obama dat BP de rest van de schade zelf zal betalen. BP liet in een verklaring weten dat ze de uitkering niet schrapt... omdat ze het uitkeren van dividend belangrijk vindt. Het personeel van British Airways is aan een nieuwe staking van vijf dagen begonnen. Gisteravond braken de Britse luchtvaartmaatschappij en de grootste vakbond de onderhandelingen af... omdat ze het onder meer niet eens kunnen worden over de kortingen die het personeel krijgt op vluchten.